Herman Vriend met het NOS Journaal. Een ongeval met een vrachtwagen heeft een ravage op de A2 bij Waalre veroorzaakt. Alle rijstroken richting het zuiden zijn daardoor afgesloten, wat voor lange files zorgt. De vrachtwagen die geladen was met schroot is tegen een pijler van een viaduct gebotst. De snelweg ligt bezaaid met puin. De vrachtwagenchauffeur is gewond geraakt en naar het ziekenhuis vervoerd. volgens Rijkswaterstaat kunnen de opruimwerkzaamheden op de A2 nog enkele uren duren. De politie heeft in totaal 45 tips binnengekregen over de overval op geldtransportbedrijf Brinks in Amsterdam. De tips zijn binnengekomen na de uitzending van Opsporing Verzocht over de zaak. Eind juni werd het gelddepot van Brinks overvallen. De daders vluchtten daarna met hoge snelheid over de A2 die urenlang dicht was voor sporenonderzoek. Woensdag deed de politie opnieuw onderzoek op de A2 bij Warenburg. Dat had te maken met een tip. De politie heeft voor het onderzoek een stuk vangrail meegenomen van de plek waar de vluchtauto crashte. Op Spitsbergen is een Britse toerist omgekomen door een aanval van een ijsbeer. Vier anderen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis vervoerd. Het is onduidelijk wat er precies gebeurd is. Op het Noorse eiland Spitsbergen leven zo'n 3000 ijsberen en maar 2500 mensen. De laatste keer dat iemand door een ijsbeer werd gedood was in 1995. FC Twente speelt in de laatste voorronde van de Champions League tegen Benfica. De Enschedeers spelen op 16 of 17 augustus eerst thuis en een week later is de return in Portugal. Als Twente deze voorronde overleeft plaatst het zich voor het hoofdtoernooi van de Champions League... Landskampioen Ajax is daar al voor geplaatst. Het weer, vanmiddag eh, wisselen stapelwolken en zon elkaar af. Middagtemperatuur 20 graden aan zee tot 23 graden in het binnenland. Morgen is er meer bewolking en trekken buien over het land. In het oosten is daarbij kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort, bij Bussum 2 kilometer en bij Laren nog eens 5. De A2 Utrecht en Bos tussen Knoop het Oude Rijn en Vianen 7 kilometer.